Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tijdens de viering van de jaarwisseling zijn in Nederland minder gelukwensen per sms gegaan dan vorig jaar. Maar het andere dataverkeer is ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de grootste providers KPN, Vodafone en T-Mobile. Per saldo was er een kleine daling van het aantal telefoongesprekken. De cijfers betekenen dat veel meer mensen hun nieuwjaarswensen hebben verstuurd via sociale media en applicaties als Facebook, Twitter en WhatsApp. In verschillende steden zijn deze nieuwjaarsnacht tientallen mensen gearresteerd wegens vergrijpen als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties, in Rotterdam bijna 100 en ook in Utrecht en Den Haag waren het er enkele tientallen. Nergens waren grote incidenten. Door vuurwerk is een man in Den Helder een hand kwijtgeraakt en in Hilversum raakten vier mensen gewond door een vuurwerkbom. In het Rotterdamse oogziekenhuis was het drukker dan vorig jaar. In Velzen heeft een grote brand gewoed in een buurtcentrum. Er zijn geen gewonden, zegt de brandweer. Er was wel veel rookontwikkeling. Daarom zijn twee straten met 30 tot 40 huizen ontruimd. Net als een kinderboerderij naast het buurtcentrum. Maar ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Het buurtcentrum is voor de helft afgebrand. De kinderboerderij kon worden gered. De oorzaak van de brand in Velzen is nog onduidelijk. De Mont Blanc-tunnel is weer open voor alle verkeer. De tunnel tussen Frankrijk en Italië werd gisterochtend gesloten vanwege lawinegevaar op de toegangswegen. Gisteravond en vannacht zijn met harde knallen expres lawines veroorzaakt, waardoor het gevaar nu is geweken. Sinds vanochtend 9 uur kan het verkeer weer in beide richtingen door de Mont Blanc-tunnel. De Alpenlanden kampen de laatste dagen met zware sneeuwval, wat vooral veel hinder oplevert voor aankomende en vertrekkende vakantiegangers. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wat droger. Temperatuur 10 tot plaatselijk 14 graden. Aan de kust staat een matige zuidwestenwind.